5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en oppositieleider Guaido... gaan naar Oslo om een oplossing te vinden voor de padstelling in het land. Begin dit jaar riep oppositieleider Guaido zich uit tot interim-president. Hij kreeg internationaal veel steun, maar het lukte hem niet om president Maduro te verjagen de komende week spreken de Venezolaanse vertegenwoordigers met bemiddelaars van de Noorse regering. Tijdens eerdere gesprekken in Oslo gingen oppositie en regering niet samen om tafel. In Hengelo woedt een grote brand bij afvalverwerker Twents. Die is in een bedrijfspand van 10.000 vierkante meter. Dat wordt gebruikt voor compostering de brandweer die probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. De rook die trekt over de binnenstad van Hengelo. Dat kan stankoverlast geven. Het blussen van de brand gaat nog uren duren. Duncan Lawrence staat dit jaar op Pinkpop. De winnaar van het Eurovisie Songfestival vervangt volgens de Limburger... het Zweedse popduo First Aid Kit die hebben afgezegd. Voor Lawrence wordt het zijn eerste grote festival. Hij start binnenkort ook met een tournee langs de grotere zalen in Nederland. na zijn succes in Tel Aviv waren de shows binnen no time uitverkocht. En in China hebben natuurbeschermers een volledig witte panda ontdekt. Het lijkt te gaan om een albino, omdat de panda op een foto van een wildcamera rode ogen lijkt te hebben. Het beest van een jaar of twee werd gefotografeerd in een gebied waar meerdere natuurreservaten liggen voor panda's. In het verleden is er ook wel eens een bruine panda aangetroffen. En er worden nu extra camera's opgehangen om de witte panda in de gaten te houden. Het weer nog vrij veel wolkenvelden. In het noorden kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Nou, overdag is er vrij veel bewolking met vooral in het noorden nog kans op wat regen.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 Yeah, she had knee high socks and a black thong. Body's what she dance on. Think she's yours, you're damn wrong. So I let her go, she grab on. She grab it, grab it, land it, land it, throws it back real rough. Every single grind, all the grinds won't be enough. So we get into it and get back. Type of wild, we invent that. Meant to be, no mishap. She bend it over, then bend back, bend back, ankle grip. Wild kids, don't tame the lip. Hey girl, where's the daddy? Tears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man on the way, hoping to find some more forgotten words or ancient melodies.